De monumentale houten kathedraal in Paramaribo gaat na 22 jaar weer open. De 130 jaar oude sint peters en Pauluskathedraal staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO en is een van de grootste houten gebouwen ter wereld. Eind jaren 80 werd hij gesloten omdat hij scheef zakte.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 Homo's en lesbiennes in het Amerikaanse leger mogen voortaan uitkomen voor hun geaardheid. Pentagon heeft het omstreden don't ask, don't tell beleid opgeschort. Jarenlang konden homomilitairen niet voor hun geaardheid uitkomen. Vorige week oordeelde een rechter in Californië dat dat beleid in strijd was met de grondwet. President Obama wil de wet al langer versoepelen, maar een wetsontwerp over homo's in het leger strandde vorig jaar, vorig maand in de Senaat. In Frankrijk wordt ook vandaag actie gevoerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De verwachting is wel dat de acties minder overlast veroorzaken dan gisteren. Zo zullen er waarschijnlijk meer treinen rijden en zal het vliegverkeer grotendeels normaal zijn. De tekorten bij de benzinestations blijven een probleem. Vandaag zou het parlement over de verhoging van de pensioenleeftijd stemmen... maar door het grote aantal amendementen wordt dat nu op zijn vroegst morgen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon veroordeelt de aanslag op het konvooi van VN-gezant Melkert in Irak. Maar de missie in Irak gaat door, benadrukt Ban. Melkert had in de Iraakse stad Najaf een ontmoeting met de geestelijk leider van de Sjiïten. Op de terugweg ontplofte een bermbom. Melkert bleef ongedeerd. Een Iraakse politieman kwam om het leven. Een aantal mensen raakten gewond. De onderwijsinspectie wil bij 34 hogescholen en universiteiten de toekenning van diploma's nader onderzoeken. Er zijn aanwijzingen dat die te makkelijk worden verstrekt. De inspectie zet bij één op de drie hoger onderwijsinstellingen vraagtekens bij alternatieve afstudietrajecten. Studenten die erg lang